Radio 501 presenteert... De Horense Stadfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen... die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview. Joyce Stadfeesten Recordings. Texas Sugar Blues. The Item. Lila and the Shakers. Bob Marley Experience. Easy Go. Stetson. Engel. Used. Cirque Valentine. En Radio 501 presents Elio Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012. 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. Afternoons met Lucien Greefkes. In het kader van beter goed gejat dan slecht bedacht. Deze twee-hit wonder I'll stop. Ah, ja, het is weer vrijdag. Het is weer vrijdag. We zijn weer vrij. Eh. Vier uur s middags is afternoons. Lucia, geef eens aan de knoppen. En eh, welkom op Radio 501. Net allerlei heerlijke, heerlijke eendagsvliegen. En in het kader van eendagsvliegen begonnen we vandaag met Smash Mouth. Eh, eigenlijk een tweedagsvlieg, want ze hebben twee grote hits gehad. Waaronder Walking on the Sun. En dit was geen hit. Pacific Coast Party. Het zonnetje begint door te breken. Het gaat helemaal goed komen dit weekend. Dit weekend natuurlijk de Hoornse stadfeesten. En ik ben net bekomen van de reunie. Het, ja, de reunie van de Magneetbar in Paradiso. Wat een feest was dat. En een van de grote magneetbar, misschien ken je het wel van Lowlands. Eh, daar is je het bekendste van. Er heeft een tent gestaan en dat was gewoon een bar. En er kon iedereen optreden. Het verschil tussen artiest en bezoeker was niet eh, te herkennen. En een van de grote artiesten van die magneetbar was de band Hotel. Een band met acht nationaliteiten, in ieder geval acht wortels. Verschillende wortels in verschillende landen. En zo krijg je een gezellige mix van allerlei stijlen. En eh, in dit geval is dat Hotel van plaats van eh, The World of Hotel. Eh, komt hier het nummer El Camino. Dat klinkt, dat klinkt niet alleen Latijns-Amerikaans, dat is het ook. Ik wil je zeggen dat we proberen op te wekken voor het komende weekend. Lekker wakker worden en maak je maar klaar. Trek je mooie jurkje maar aan, want straks gaan we verder met Roos Jonker. Nieuw dress, maar eerst Hotel. Hotel de Smet El Camino. I met her on the market in Tampico town. I caught her eyes behind the fruit she was selling. Later on that night, we met on the way back home. Our eyes made love before we did and I felt like dynamite. she's great. but I found her running down my way, she said, When night. She was running down these ways of love. Now she's running down my mind. Señorita, un poco bajito, mi amor. Y un beso, por favor. we can do is just down kader van, ja, eendagsvliegen, Fool's Garden, Million Dollar Baby. Hoorde het vorige uur al Lemon Tree voorbij komen. Dacht, nou, dat kan dit ook nog wel eventjes. Dan gaan we even wat een minder eendagsvliegje. In excess, Shake the Tree. Shake the tree. Ja, en dan gaan we verder met een hele, hele gevaarlijke cocktail. De Wiki Wacky. Ik zou zeggen, drink niet te veel dit weekend. El Fata, El Mustache, Morgana. Met Wiki Wacky hier op 501. Zal je opwarm voor de stadsfeesten dit weekend? Zijn we er de hele tijd bij. so wally wally with my wiki wiki it's a feeling I can describe properly got nowhere to go stay just where we're at in these lazy days till the summer ends lucky it's a feeling I can describe properly. Got nowhere to go, stay just where we're at in these lazy days till the summer ends. No, I'm not supposed to fall in love again, but what you make me do feels like voodoo. And me meaning now I will kiss your lips. What a wicked game to make me feel this way. with you. Wiki Wacky. En van de huidige tijd gaan we terug in de tijd. In de tijd van Cardinal Point. I'm the Grand Pretender hier op 501. ben net dat ik heel veel eendagsvliegen in, eh, in de lijst heb staan. Eh, niet geheel ontoevallig, denk ik. Ik weet niet. Eh, we gaan gewoon verder met Toploader, bekend van Dancing in the Moonlight. En dit is het nummer Leave Me Be. Midas Touch was een andere bekende hit. dit niet. Maar het is wel gewoon een heel lekker zomers liedje voor op jouw radio om klaar te komen, eh, of klaar te stomen bedoel ik, <laughs> dat voor het Hoornse Stadsfeest 2012. Eh, van Toploader hier op Radio 501. En, eh, we gaan verder met eh, Skik. En eh, Skik, ja, Daniel Lowes heeft het toch wel gemaakt daarna. Maar Skik is eigenlijk ook een, ja, eigenlijk ook een one-hit wonder. Iemand die uh, kent natuurlijk allemaal van op fietsen. En ik denk dat betonpoltjes, Ben Kut en uh, Klotenweer, dat dat toch een beetje underground hitjes zijn geweest. Maar deze had het ook wel aardig gedaan. Dankjewel voor de zon. Dus de gedachten waar we ons aan vast gaan houden dit weekend. Het is zeker honderd keer zo mooi als de zon zijn gouden stralen strooit. Het is soms te mooi om waar te zijn als die gloed vol over het koren schijnt. Dus bij wie moet ik in godsnaam zijn? Het zou wel leuk zijn als je zeggen kon, dank je wel voor de zon. Dankjewel voor de zon. vrolijke Beatles, trompettertjes zijn er toch? Zeg ik hoor, vind ik gewoon. Mag meezingen als je wilt. Ja, nou te laat. Maar als je wilt, mag het nog steeds. Nog meer trompetjes hier. We Don't Wanna Sing Along van die andere eendagsvlieg. wamba. Binnenkort eh, een eh, Margaret Thatcher in Memoriam EP uit. Als ze overlijdt tenminste. Dus eh, je kan het nog bestellen op www.chumba.com. Dus die Margaret Thatcher in Memoriam EP. Als ze overlijdt, dan krijg je hem thuis gestuurd. Met vijf schitterende liedjes. Dit is We Don't Wanna Sing Along van uh, hun album An. An, ja, UN gewoon. United Nations, maar ook gewoon An, alles... in the chat rooms. We're learning how to make a bomb. Well, whatever. We don't wanna sing along. We don't wanna sing along. We don't wanna sing along. We know every word to the song, but we don't wanna sing along. at me, telling me I was wrong. She's all lipstick and instinct for money. Well, we don't wanna sing along. We don't wanna sing along. We don't wanna sing along. We know every word to the song, but we don't wanna sing along. singing to prove that they all belong. You better watch your step, bully, cause we don't wanna sing along. We don't wanna sing along. We don't wanna sing along. We know every word to the song, but we don't wanna sing along. We don't wanna sing along. song, but we don't wanna sing along. We don't wanna sing along. De the Knife en de Yes. Guitar King. Die ook gitaar kan spelen is Lenny Kravitz. En eh, van hem komt het nummertje Tunnel Vision. Dat is ook wel een gitaarbaas of een gitaarkoning. Het is net eh, hoe je het wil zeggen. Maar het is in ieder geval Lenny Kravitz, dat is zeker. Ja, we zijn hier druk bezig met de voorbereidingen van de Hoornse Stadsfeesten. 8 uur gaat het helemaal los. Dan is de opening op de Rode Steen, het centrale plein van het Zuiderzeestadje Horen. Ah, ik hoop dat je een beetje wakker wordt met deze muziek en lekker klaarstoomt voor het weekend. Mocht je nou niet in Hoorn zijn, maar wel in Amsterdam, ga dan vooral even naar Nuit Blanche Amsterdam. NuitBlancheAmsterdam.nl en daar kan je cultureel verantwoord doorhalen tussen 7 en 7 in het centrum van Amsterdam op 18 verschillende locaties gaan zullen we ook even kijken. En het is natuurlijk ook nog Europees voetbal. Je zou het bijna vergeten. En sommige mensen willen het nu ook wel vergeten na twee verloren wedstrijden. Maar er is nog één kans om het Wilhelmus te zingen. En er was ook een voetballer die die wens had. Barry van Galen. Meijnet Allemaal heeft er een liedje over geschreven met de rode kaarten. Spelen met nummer 10 en het Wilhelmus. Ja. Zingen als speler van Oranje. Het leek wel op Marco van Basten. Mijn dromen ergens had gelezen. Want als bijna 35-jarige debuteerde ik in Oranje. Ik had me echt genomen het Wilhelmus mee te zingen. Maar ik kreeg het, ik kreeg het gewoon niet, ik kreeg het niet over mijn lippen. Ik heb zo'n spijt van jongen, dat ik mijn mond heb gehouden. Bij het zingen voor die interland tegen Andorra. Ik kon het Wilhelmus niet helemaal. En was bang dat de camera net bij me langs zou komen als ik een verkeerde zin zou zingen. Ik had me echt voorgenomen het Wilhelmus mee te zingen. Maar ik kreeg het, ik kreeg het gewoon niet, ik kreeg het niet mijn lippen. Dat vond ik heel erg van mezelf. Want ik ben ontzettend trots, ontzettend trots op Nederland. Die andere jongens zongen ook niet, maar dat vind ik zeker. had me echt voorgenomen het Wilhelmus mee te zingen. Maar ik kreeg het, ik kreeg het gewoon niet, ik kreeg het niet over mijn lippen. Ik had me echt voorgenomen het Wilhelmus mee te zingen. Maar ik kreeg het, ik kreeg het gewoon niet, ik kreeg het Darkour. You're hanging with the wrong crowd. Als je bij het verkeerde podium staat dit weekend, misschien sta je bij het verkeerde publiek. Maar eh, er zijn gelukkig 12 podia, dus je kan altijd weer kiezen voor een ander publiek. Gaat het nu natuurlijk niet over. Maar ja, je moet toch wel bedenken om het eh, te koppelen aan de Hoornse 2012. Alweer het einde van het eerste uur. Wat gaat het ook snel met al die eendagsvliegen en andere nummers. Wij zijn straks terug na reclame met nog meer muziek. Dit, dit is deze week. De Radio 501. Plaats voor je hoofd. Mensen met een beperking in Nederland hebben recht op een leven als ieder ander. Dit wordt hen vaak bemoeilijkt doordat ze niet altijd kunnen beschikken over de hulpmiddelen die ze nodig hebben. U kunt helpen. Geef aan de collectant. Wilt u meer informatie? Kijk op handicap.nl. De collecteweek is van 10 tot en met 16 juni. liefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl, want de liefde is het mooiste wat er is.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 NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project en daarmee is het ook een beetje onze speeltuin. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daar Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Radio 501 presenteert... De Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn gaan niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview, Horense Stadsfeesten Recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers, Bob Marley Experience, Easy Go, Stetson... Engel, Used, Cirque Valentine en Radio 501 presents Elio Pace. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501 de nummers met Lucien Greefkes. Ik dacht even tijd voor een liedje over Sigourney Weaver. Dit is John Grant. found that I didn't have a voice. It was a prison like the one you would find in the twilight zone. And I feel just like Sigourney Weaver. leave her ears. So I was taken, or I went towards what was west, to where the ground was dead and struck out at the giant sky. The sky was black and filled with tiny silver holes, and it was there with a frightened that I began to cry out loud. I feel just like when I gooi er een mini-milk doorheen en je kan hem opvegen. John Grant en welkom in het tweede uur van Afternoons. Deze speciale vrijdag maak weer warm voor de Hoornse Stadsfeesten 2012. Hier in de Hoornse binnenstad, de Zuiderzeestad in Noord-Holland. En wij gaan verder met Some Kind of Bliss bij Kylie Minogue. En de Stereophonics. Toch? Of waren dit nou weer... Eh, nou, in ieder geval begeleid door een Australische band. Kan ook niet anders, want ik kom zelf ook uit eh, Australië. van haar album eh, Impossible Princess is dit dus Some Kind of Bliss. mijn ook dus. Met eh, James Dean Bradfield en Moore van de Manics. Ja, de Manic Street Preachers. Samengewerkt op dat album. En eh, ja, toen dit nummer verscheen dacht iedereen... Nou, ze wordt een soort indie-rock uh, eh, artiest. Maar dat weerlegde ze toch falikant. Of in ieder geval heel subiet. En dat soort woorden. Some kind of list. Nou, ik vind het toch een heel puik plaatje hoor, moet ik zeggen ben niet altijd weg van Kylie Minogue, maar dit kan ik dan weer heel goed pruimen. Wat zeg je? Hoe ze tegen me praat? Ja, dat weet ik wel. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Shana Shoe, The Way She Talks To Me op Radio 501. just sugar cane when I'm the paper, she's the plane. We eat strawberries, drink champagne, dripping over big brass stars. We place our hands on boulevards, yellow lines on paved highways, tearing petals from bouquet. nummertje deed het toch heel aardig op de radio. Daarna kwam er een nieuw album, heel ethisch album, nog ethischer. Ja, dat kan. En eh, daarnaast een beetje stil horen rond Shana die uh, opgewekte Amsterdamse Canadees. Extravagant en wat al niet meer. Ja, The Way She Talks To Me. Gaan we verder met Schradinova. India Lima, Oscar Victor, Echo You. Oftewel, I love you. steeds de Frimibo in. Met Schadinova, India Lima, Oscar Rico, Echo En laten we toch, eh, als we toch een vrijdagmiddagborrel zijn, kan Cascade ook geen kwaad. Absent Minded. cannot, not a doubt. California, de Digibobs. Met Summer Rains. Nou, het is inmiddels droog en dat is mooi. Eh, gaan wij verder met een nummer dat uh, een mix is tussen uh, Coldplay, Viva la Vida, en Domino Dancing van de Pet Boys, wat minder bekend nummer van dit duo uit Londen, die dit jaar weer met een nieuwe plaat komen in september. Daar zijn ze er weer. En dit is in ieder geval het nummer Viva la Vida, Domino Dancing van Pet Boys. op 501. het nummer eh, verscheen op een eh, Christmas EP. Eh, het echte kerstnummer zal ik je besparen, maar ja, ik weet het, dit is niet echt kerst denk ik. Dat kan wel met de Hoornse Stadsfeesten, ook al staan ze er niet natuurlijk. Patcher Boys. Viva la Vida en Domino Dancing. Origineel, nummer van Domino Dancing is alweer uit de jaren 80, 89 om precies te zijn. Van de plaat Introspective. Back, Mad Girl. I saw her, yeah, I saw her with the black tongue tied, wearing roses. Thank Lee Sankey op Radio 501. Monkey Lips was dat eh, nummer uit, eh, van, de plaat, eh, van een plaat die hij samen met onder meer Ian Siegel opnam. En dat zijn altijd ja, Britten die het maken in Nederland. Als jij hier in Nederland optreden. Bijvoorbeeld op Koninginnedag in Den Haag een paar jaar terug waar ik ze zag. Echt een feestje en waar, ja, ze zijn gewoon ontzettend populair hier. En over populaire Britten gesproken, aanstaande zaterdag staat op de Hoornse Stadsfeest de Elio Pace dat is trouwens een populaire Brit in Brittannië. Maar in het eh, Europese eh, land eh, Nederland nog niet. En wie weet gaat, dat wel, gaat hij wel de ja, Ian Siegel achterna en wordt het helemaal te gek. wij gaan nog even verder met dat, dat vuige geluid. Want we zijn nu toch helemaal die freemiebo weer uit. En het is alweer half zes geweest en het is al bijna weer weekend. hier is Green Hornet van hun plaatje. So Much You Give. Shine op Radio 501. En wij gaan even wat rustiger draaien, want dit gaat helemaal los. Eh, dit gaat helemaal weer verkeerd. Als je in het verkeer rijdt, dan wordt het natuurlijk een eh, ongeluk, dat weet je zeker. Dus ik zou zeggen, pick your battles. Van Ellie Reed gaan we terug weer naar dat Groot-Brittannië van eh, nu. Van zijn plaat Ellie Paperboy Reed. A hard-headed woman and a stubborn kind of man. You know they're always searching, trying to find the upper hand. But when you win, you might be losing. And anyway, love ain't a game. when you really love somebody. Sometimes you've got to take the blame. And you've got to pick your battles. You've got to choose which ones to fight. Oh, cause it doesn't really matter. wrong or right. Oh, and you know love is fragile. It'll break before it bends. Mm-hmm. So you've got to pick your battles to make it work out in the end. once had a good woman. She was true and sweet and kind. And you know, I always told her just what was on my mind. But sometimes the best thing anything at all. Think twice before you speak now. Or she won't be there to break your fall. So you've got to pick your battles. You've got to choose which ones to fight. doesn't really matter. Oh, who's wrong or right? Oh, and you know love is fragile. Oh, it'll break before it bends. Workout in the Oh, yes, you've got to pick your battles. Pick your battles. To make it work out. Ellie Paperboy Reed. En wij gaan verder met wat sferische muziek van Maarten de Papen. Island in the Sea. ask you to be quiet. Then you wrote a poem for me. And I believe I'd rather be mistaken. I'd be you back if you'd not a note for me. And I came home with diamonds. You've been working like a dog. I came home and found a fine man, kept it all from you. And I believe I know for sure that I told her. And I believe that I am sure of love. And if you'd rather be an island in the sea, where you'd like to be. Just take me home to sleep. You gotta take me home. sweet summer sour some soul within and out. Some are sweet, some are sweet, some are sweet, some are sour. Some soul Some are sweet, some are sweet, some are sweet, some are sour some ain't sold within an hour. Some are sweet, some are sweet, some are sweet, some are sour. with all this silver. Ask you to be quiet. Martin de Pape. Island in the Sea. Radio in. Oef, als je deze wave niet lijkt, nou dan eh, moet je een andere wave gaan riden. Zo, wat een mooi Engels. De Ben Benhard zegt het ook. Hè? Some people ride the wave. En eh, waarom zou we niet gewoon ook zeggen, some people ride a wave? Nou, dit is de Vendor Ben Hart op Radio 501. got the balloons and you, you got them. Me, I got the snail and you got the slug. Well, you got so much more than I figure was in store. Oh, I ain't fooling no more. Now, some people ride the cat when asleep or when awake. Some people ride a cat for riding a cat's sake me, I ride this cab, cause its clouds have got my eyes. I'll get them back in a few more tries. Oh, I'll get them back in a few more tries. people write the books that bastardize our claims. Me, I write the book that's sifting in the sand. Ah, oh, someday I'll understand. Ah, oh, someday I'll understand. Some people write the songs that stay inside our souls. Some people write the songs that really ain't songs at all me, I'll write the song that ends right when it starts. They'll split, be Oh, they'll split Ja. Defender Ben Hart. En als je denkt, eh, waarom ken ik al die mensen toch? Eh, nou, Daniel Loos legt het helemaal uit. Op een dorp is iedereen eh, een bekendheid. Een beroemdheid Ze zeggen vaak het leven is veel beter in de spotlight van het stedendom, Maar hier op Dub sta ik zo wel in de aandacht. Door Univer op de tv te komen. Geen dorpsgenoot huurt close-up in de story kring hier belangstelling genoeg. Iedereen werd alles van een ander. En zo niet dan wordt dat gauw iemand zacht. Elke starveling hier, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Elke tante, buurvrouw, winkelier werd waar iedereen de mosterd haalt. Wij weer laden in huis af de vracht met alles, hoe de wind ook weet. Op een dorp is iedereen een beroemdheid. Willem is van de vrouw af Martine heeft verkering voor het eerst. Geralda wil geen kerels voor die nacht meer. Maar de spits van de eerste heeft zich weer eens niet beheerst. Elke starveling hier, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Elke de buurt Vrouw winkelier werd voor iedereen de master haalt. Wij willen in huis op de vracht met alles, hoe de wind ook wijd. Op een dorp is iedereen een beroemdheid. Je kunt de boeken overschrijven. Verhalen zo mooi verzinnen ze ja nooit. Maar zo weten wij ook allemaal heel goed hier. Beroemd worden is soms helemaal niet mooi. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Elke de buurvrouw, winkelier, wet waar iedereen de mosterd haalt. Wij laden in huis op de vracht met alles, hoe de wind ook weet. Op een dorp is iedereen een beroemdheid. Op een dorp is iedereen een beroemdheid. Ja. Op een dorp is iedereen eh, een beroemdheid. Ja, in het Saxisch natuurlijk, door Daniel Lohus. Ik bedenk me net dat we eerder ook al uh, skik draaiden, maar dat was toevallig een, Nederlandstalige plaat. Met een beetje een Saxisch uh, accent doorheen. En zo zijn we alweer aan het einde van de werkweek. En aan het einde van deze editie van eh, Afternoons. Straks na 6 uur etenstijd. Ja, inderdaad, etenstijd met Chris en Vicky Friday Show. Hier op Radio 501. En zo werken we langzaam richting de live uitzendingen rondom Hoornse Stadsfeesten 2012. En eh, ja, ik zou zeggen, wat je ook gaat doen dit weekend. Of je nou naar eh, de Hoornse Stadsfeest gaat, naar de Radio 501 gaat luisteren of iets anders. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. En eh, Frank Boeien heeft ook nog iets te zeggen erover. Dat, sterker nog, dat deed hij al in de jaren 80. Toen wist hij al van Wanten. En in dit geval zegt hij tegen ons: Jongens, wat je ook doet, doe iets. Bedankt voor het luisteren. Later dit weekend zijn we weer terug met de volle laag.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 De Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview, Horense stadfeesten Recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers, Bob Marley Experience, Easy Go, Stetson, Engel. Used, Surf Valentine en Radio 501 presents Elio Pace. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501.